Drie uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. PvdA-leider Samsom lijkt er weinig voor te voelen om vandaag te stemmen over een generaal pardon voor asielkinderen. Voor zo'n generaal pardon is in de nieuwe Tweede Kamer een kleine meerderheid, maar omdat de VVD tegen zo'n pardon is, kan de stemming de relatie tussen PvdA en VVD bij de kabinetsformatie onder druk zetten. De PvdA en de ChristenUnie dienen dit jaar naar aanleiding van de zaak van de Angolese jonge Mauro een initiatiefwetsvoorstel in waarin staat dat kinderen die langer dan acht jaar in Nederland wonen mogen blijven. Samson wil liever tijdens de kabinetsformatie afspraken maken over het wetsvoorstel. Bij een luchtaanval op de Gazastrook heeft Israël twee Palestijnse veiligheidsfunctionarissen gedood. Dat zegt de Palestijnse beweging Hamas. Israël bevestigt een aanval te hebben uitgevoerd. Volgens Israël waren de twee gedode functionarissen betrokken bij aanvallen op Israël... en bij het smokkelen van wapens uit Egypte. Ook zouden ze zelfmoordterroristen naar Egypte hebben geleid. Hamas spreekt van de liquidatie van twee medewerkers die tunnels beveiligden. De tunnels worden gebruikt om goederen van Egypte naar Gaza te vervoeren. De aanval op de Gazastrook was in de stad Rafah. Een Australische anti-islamgroep beschuldigt de Australische regering ervan... de komst van Geert Wilders op te houden. Wilders heeft drie weken geleden een visumaanvraag ingediend... voor een serie lezingen vanaf 12 oktober. Maar het verzoek is nog niet goedgekeurd. De Q Society, die Wilders heeft uitgenodigd... zegt dat er geen reden is om Wilders geen visum toe te kennen omdat hij uit een bevriend democratisch land komt. De minister van Immigratie zegt dat er nog geen beslissing over een visum voor Wilders is genomen. Volgens hem is het een ingewikkelde kwestie en duurt het beoordelen van een visumverzoek in zulke gevallen wel vaker lang. Dan het weer. Vannacht vooral langs de kust buien. Overdag zijn er enkele buien in het noorden en in het zuiden is het droog. Er is ook af en toe zon en het wordt zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En het gezelschap dat komt uit Canada. En ze bestaan nog niet eens zo lang. Vier jaar zijn ze bij elkaar en dit is dan al eh, een succes aan het worden. Into the Night, Azari en dat wordt onthoud die naam, want je gaat er meer van horen de komende tijd. Welkom, dit wordt de tweede uur de nacht klinkt anders bij de Vara op Radio 1... waarbij we, zoals gebruikelijk in de tweede uur, weer stilstaan bij een aantal sterfgevallen van de afgelopen week... Er zijn ook weer eigen opnamen te beluisteren. Je gaat onder andere het komend uur luisteren naar een eh, oude opname van zangeres Birdie... die ooit te gast was bij Giel. En ik heb ook eh, opgezocht het optreden vorige week... in het programma Met het oog op morgen van Anne Soldaat. En ook, dit is een eigen opname die je nu gaat horen. Dus uh, ook eentje van eh, begin dit jaar. Toen was Lianne La Havas te gast op de vroege ochtend bij Giel. En ze zong toen de plaat die net uit was... onder de titel No Room for Thought. En onlangs heeft ze nog een... Eh, hele goede indruk achtergelaten bij De Wereld Draait Door. Maar dit is dus uit het programma van Giel. Lianne Lavers. Guilty, taking the pieces of you.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 En je hoorde van haar No Room for Thought, Lianne La Havas. Dit is nieuw, van een groep die al een tijdje bestaat. Dit is nieuw van Elysium. Elysium moet ik zeggen. Elysium, dat is de titel van het jongste album van The Pet Boys. You to inevitable to me, like a memory of the future. I was and will be with you over and over again. I keep tasting that sweet melody. jaren klinken. De Patcher Boys bestaan uit eh, Neil Tennant, de zanger en toetsenist Chris Lowe... die een nieuw album hebben uitgebracht onder de titel Elysium. En onderhand zijn ze al bezig met de voorbereiding voor een nieuw album. De composities liggen al klaar en die zullen enigszins afweken... van dat eh, spiksplinternieuwe album Elysium. Want de heren van de Patch Boys Neil Tennant en eh, Chris Lowe die vonden dat er te weinig danstreks op dat nieuwe album staan. Nou, ik <laughs> mis ze niet, moet ik je eerlijk zeggen, want ze klinken best wel eh, lekker de niet-danstreks. Maar goed, we zijn benieuwd wat dat volgend jaar zal eh, opleveren als dat nieuwe album van de Pet Boys zal uitkomen met die danstreks erop. Wat ik je liet horen in ieder geval van dat nieuwe album... dat had als titel Memory of the Future. En deze dame die was de afgelopen dagen in Nederland voor twee optredens in Ziggo Dome. En iedereen was daar laaiend enthousiast over. Dit zal ze ongetwijfeld ook hebben. gezongen hebben. <laughs> Lady ga de afgelopen dagen dus voor een optreden in Amsterdam in Ziggo Dome. Zoals ik zei, iedereen was er enthousiast over. Dat klopt niet helemaal, want er was ook een bepaalde beroepsgroep... die er helemaal niet enthousiast over was. Dat waren de fotojournalisten. Die eh, mochten namelijk geen foto's van haar maken... die dan later gepubliceerd zou worden in de krant. Dus hebben diverse kranten besloten om dat op een andere manier op te lossen. Die hebben namelijk eh, foto's geplaatst van degene van de bezoekers... die pictures hadden gemaakt met hun eh, mobieltje. En die hebben ze dan gepubliceerd. Zodoende heb je toch nog een enige indruk gekregen van dat optreden van Lady Gaga in het Ziggo Dome in Amsterdam. Maar ze blijft nog optreden voorlopig. Eh, ze gaat dit weekend naar Parijs toe of voor een optreden in Stade de France. En volgend weekend dan is ze weer in de buurt. Voor degenen die haar nog niet hebben gezien... je kan dan terecht in het Sportpaleis in Antwerpen. Volgende week zaterdag en zondag waar ze twee concerten zal geven. Lady Gaga, je hoort daar met uh, Alejandro. The shipless oceans I did all my best to smile To your singing eyes and fingers Drew me Long to your arms For you say Swim to me Swim to me, let me unfold you. Oh, my heart, oh, my heart shines from the sorrow. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox. Now my foolish boat is leaning, broken, lovelorn on your rocks. For he sang, Touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh, my heart, oh, my heart from the sorrow. Well, I'm as puzzled as a newborn child, I'm as riddled as the sun. Should I stand amid the breakers? Or should I lie with death, my bride? For you say, Swim to me, swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold. hij was vorige week de gast en met het oog op morgen. Daar zong die twee liedjes. En eigenwijs als die was, koos hij voor één eigen zong en één niet eigen song. En die niet eigen song, die heb je gehoord. Je kent het misschien in een uitvoering van This Mortal Coil, Song to the Siren. Maar ook die versie, dat was een cover. Want het origineel staat op naam van Ten Buckley, Song to the Siren. Anne Soldaat die dat vorige week zong in Met het oog op morgen. De opname heb je zojuist kunnen beluisteren rest die vorig jaar, 28 november om precies te zijn, te gast was bij Giel was Birdie. Het origineel dat staat op naam van Bonnie Ver, maar je hoort hier de versie zoals die gezongen werd door Birdie op 26 november vorig jaar in het programma van Giel op de vroege ochtend Birdie. Tom Barman, dat is de zanger, de frontman van de groep Deus. Een eh, band die vooral in eigen land eh, heel erg populair is. Maar los van het feit dat ze populair zijn in België... hebben ze ook diverse optredens in de buitenlanden. En dat gaat zelfs heel ver. Eh, Australië, daar hebben ze onlangs ook een optreden gegeven. Maar ze staan ook vaak op de bunes in Frankrijk en Duitsland. En ze hebben afgelopen zomer ook een optreden <laughs> gegeven in Nederland... in Nijmegen met Rock in the Park. Maar goed, die Tom Barman, dat is eh, een, eh, veelzijdige jongen. Een muzikale duizendpoot, een creatieve duizendpoot. Want hij heeft in het verleden ook eh, films gemaakt. En over films gaat hij het een en ander doen op de Nederlandse televisie. Er komt... in de loop van deze maand een programma op de tv van de VPO, Shot on Location. En dat, wat houdt het in? In een half uur tijd er wordt één film onderhanden genomen... en die wordt dan een beetje behandeld en eh, gefileerd. Je kan een beetje vergelijken met eh, Classic Album. Zoiets. <laughs> Daar werd ook een album eh, helemaal uit de doeken gedaan hoe het tot stand was gekomen. Nou, zoiets gaat ook gebeuren met uh, Shot on Location... waarbij één film behandeld wordt van hoe het is opgenomen, et cetera... en wat de achtergronden waren. Ik ben heel benieuwd. Shot on Location, hou de titel in de gaten als je het tegenkomt. Zou ongetwijfeld wel op Nederland 2 worden uitgezonden gezien de karakter. Maar misschien ook wel Nederland 3. Shot on Location... En het wordt gepresenteerd door de Vlaming Tom Barman. En als ik het toch over Deus heb, <laughs> ja, het ligt voor de hand. Je had het zelf kunnen invullen. Ook maar muziek van de band Nothing Really Ends uit 2001. The plan, it wasn't much of a plan. I just started walking. I had enough of this old town. nothing else to do. It was one of those nights you wonder how nobody died. We started talking. You didn't come here to have fun, you said. Well, I just came for you. Do you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance? of doing that old dance with someone I've been pushing away. And touch, we touch the soul, the very soul, the soul of what we were then. With the old schemes of shattered dreams lying on the floor. You looked at me, no more than sympathy, my lies you have heard. My stories you have left with, my clothes you have torn. Amsterdam. van Tom Barman bij Deus. Nothing the Ends, dit voor de band in 2001. Even terugkomend op die informatie die ik vertelde over Shot on Location. Ik heb wat verschillende informaties eh, op mijn bureau gekregen. Maar hoe zit het precies? Shot on Location, daarvan beginnen de opnamen zeer binnenkort. Maar de uiteindelijke uitzending die zal pas plaatsvinden over een half jaar... En Tom Barman die gaat toe naar de locaties waar filmklassiekers zijn opgenomen. Nou, voor elke filmliefhebber moet dat dus een heel interessant programma wachten, eh, worden. Maar wacht nog even tot het voorjaar van 2013. Want dan zullen de uitzendingen plaatsvinden van dat programma. Trouwens, een filmprogramma op de Nederlandse televisie. <laughs> Dat zou ook geen overdaad zijn. Dit is een nieuwe band, Wild Nothing. vorige uur, toen had ik het over Jessie Ware. Toen draaide ik namelijk de plaat Wildest Moments en het feit dat zij eh, binnenkort, dat zal dan eh, pas in november zijn, 3 november zou optreden in Paradiso. En dat heeft dan te maken met een eh, London Calling. Het festival dat ehm, zeker één keer per jaar plaatsvindt in Paradiso, waar bands optreden die niet per se uit Engeland komen, maar die wel een Britse sound hebben. Nou, Jessie Ware, dat is zo'n zangeres, die komt dus uit Engeland, maar deze band die ik je net liet horen, die komt uit de Verenigde Staten. Zij noemen zich Wild Nothing. En je hoorde hun nieuwste succes onder de titel Shadow. En ook zij zullen 3 november optreden op dat London Calling Festival... dat gehouden zal worden in Paradiso. De Dixie Cups, dat is een uh, medetrio die in de jaren 60 behoorlijk wat eh, succesjes hebben geoogst. Ehm, je zou ze enigszins kunnen vergelijken met de Supremes. Alleen hun wereldhits waren iets minder groot en minder talrijk. Maar ze hebben wel een aantal interessante evergreens gemaakt. Een van de evergreens is eh, bijvoorbeeld het nummer Iko Iko. Daar kom ik dadelijk op terug. Maar ik laat je nog even een andere hele grote hit horen... van de nog immer bestaande Dixie Cups. Go into the chapel and we're gonna get mad. chapel and we Ook al eh, bijna 60 jaar oud. <laughs> nee, nee, dat moet ik niet overdrijven, bijna 50 jaar oud. Dit nummer van de Dixie Cups met als titel Going to the Chapel, the Chapel of Love. En die Dixie Cups die bestaan nog steeds, die treden nog steeds op. De dames onderhand, dat kan je wel stellen. En een van de hits van die meiden, dat was het liedje Aiko Aiko. En dan kom ik bij een carnavalsplaat. Dan zou je denken, gaat die carnavalsplaat eruit... terwijl het nog niet eens de elfde van de elfde is. Eh, ja, want er zijn ook... Uh, carnavalsplaten waarvan je denkt van... hé, is dat een carnavalsplaat? Dat wat ik je nu laat horen, dat komt namelijk uit eh, New Orleans. Een carnavalsliedje uit New Orleans, want daar wordt ook carnaval gevierd. Met namelijk op de carnavalsdinsdag, de zogenaamde Mardi Gras... Een van die liedjes is Giacomo en dat stamt uit 1953. Het is van James Sugarboy Crawford. Afgelopen week is hij eh, overleden en daarom laat ik het nog eens keer horen. Hier is het origineel van Aiko Aiko onder de titel Giacomo. Hier is James Sugarboy Crawford. Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, I Giacomo Filo Handane, Giacomo Finane. Oh, my spy boy met your spy boy sailing by the bio. My spy boy, I do your spy boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about head now, head now, Heiko, Heiko Handane. Giacomo Filo Andane, Giacomo Finane. Oh, look at my queen all dressed in red. Heiko, Heiko, Hande. I bet you five dollars she'll kill you dead. Giacomo Finane, talking about head now, head now. Heiko, Heiko, Hande. Giacomo Filo Andane, Giacomo Finane. Jago Hande, Giacomo Bilo Handande, Giacomo Pinane. Oh, I go, I go, I go, I go Hande. I'm having my fun on the Mardi Gras day, Giacomo Pinane. Talking about hey now, hey now. I go, I go Hande, Giacomo Bilo Handande. Giacomo feel I live. Dog in my head now, head now. I go, I go, ande. oh, filo, andande. Giacomo finande. Thank you. En zo kan een carnavalsliedje dus ook klinken. Je hoorde de stem, de inmiddels eh, verstomde stem van James Sugarboy Crawford... die afgelopen week op 77-jarige leeftijd na een kortstondige ziekte overleed. En hij is dus vooral bekend geworden met dit Giacomo dat in de jaren 60 dan een hit werd voor de Dixie Cups. En die versie van die Dixie Cups had dan weer tot gevolg dat anderen dat ook weer gingen coveren. Zo zijn er ook versies van onder andere de Grateful Dead, Dr. John en Cindy Lauper. maandag werd bekend dat stemacteur Ger Smit is overleden. Ger Smit werd in het verleden vooral bekend vanwege zijn medewerking aan de Fabeltjeskrant. Verzorgde onder andere de stemmen voor Bordewolf, Zoef de Haas en Ed Bever. Jawel, wie kent ze allemaal nog niet? En dan moet er ook een liedje gezongen worden. Ed en Willem Bever. En de andere stemmers van Frans van Duschoten weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoomwet hebt gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. daarom slaap ik nu na al mijn klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom. Van stoom, stoom, stoom, stoom, stoom. Als ik soms zakelijk droom, is het van stoom, stoom, stoom. Nou jongen, dat is je vak toch? Dan leg ik ze betend in mijn bed. Heb ik de stoomkraam uitgezet. Hotzee, staat mijn pijl, glas mijn loppeil. Ah ja. Anders ga ik voor de pijl. Ben je gek aan wordt? Heb ik morgen geen gezeur met mijn rij knap stukje vakwerk hoor. Als mijn manometer goed staat, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoom hebt gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Daarom slaap ik nu na al mijn klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom stone, stoom, stone, stone, stone, Sta ik bij mijn kansel, trek ik jolig aan de bel. Ja, mijn broer kan jolig wezen Roep ik, hup, daar gaan we weer steekt vast in de wekking. Op zee is die carousel wel safe. Nou, loopt de zaken niet helemaal scheef. Want je bent een kijkend. Krijg ik straks geen trommelop. de je gek? Kwaaie stukken in de krant. Jongen, wees toch niet zo pessimistisch. Laten we toch vrolijk wezen. Boeren, burgers en alleen maken. Een rondje met de carousel. Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar, weet ik wel dat alles goed gaat. En als je net als ik de stoomwet hebt gelezen, dan heb je van explosies niks te vrezen. Daarom slaap ik nu al al met klussen, met de stoomwet onder mijn kussen. Dan krijg ik alleen nog maar een mooie droom Sunday. dat was een carnavalsplaat. Je hoorde de stem van Ed en Willem Bever. En de stem van Ed Bever die was van Ger Smit... die afgelopen vrijdag op 79-jarige leeftijd is overleden. Naast zijn medewerking aan de Fabeltjeskrant... verleende hij zijn stem ook aan eh, de serie van De Smurfen en Sesamstraat. En als acteur was hij ook zijn levende lijven te zien in de jaren 60... als zwerver Mak in de kinderserie Mik en Mak. Gersmit, afgelopen vrijdag overleden. Morgen dan zal de ter aarde bestelling plaatsvinden oh ja. dan had ik het nog even over eh, Frans van Duschoten. Je hoorde Ed Bever, eh, de stem van uh, Ger Smit. En Frans van Duschoten, dat was dan Willem Beter en Bever. En tezamen hadden ze deze hit, want het is toch een top 40 succes geworden. Het Stoomlied in 1970. Dit is een nacht in bij de vader op Radio 1. deze muziek die komt uit Cuba. Ibrahim Ferrer. la Santiguera. son las palmeras. Geluiden uit Cuba. Je hoorde Ibrahim Ferrer met Sandra Santiago. Mijn <laughs> hele mond vol. Klinkt wel mooi zo in het Spaans. Zo dadelijk dan hoor je het nieuws hier bij Radio 1. En dan het derde gedeelte van de nacht klinkt anders met onder andere... het leukste uit Spijkers met Koppen. Dat wat je misschien al afgelopen zaterdag hebt gehoord op Radio 2 tussen 12 en 2. Maar nog een keer genieten met onder andere ook dat optreden van Ben Saunders. Tot het nieuws met Rachid Finch hoor je een oude man onderhand. Hoogbejaarde Steve Johnny Mattis... Sweet Lorraine, dat gaat hij zingen. I've just found joy. I'm as happy as a baby boy. With another brand new choo-choo toy. When I'm with my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, Lorraine. She's got a pair of eyes. that are bluer than the summer skies. When you see her, you will realize why I love my sweet Lorraine. Now, when it's raining, I don't miss the sun, cause it's in my sweetie's smile. Just to think that I'm the lucky one who will meet her down the aisle. Each night, how I pray no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry my Lorraine. miss that sun, cause it's in my sweetie's smile. Just to think that I'm the lucky one who will lead her down the aisle. Each night, how I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry my Lorraine.